heeft volgens deskundigen weinig effect... De oliemaatschappij heeft een buis in de lekkende olieput geschoven. Daardoor stroomt nu gas en olie in een tanker, maar hoeveel dat is wil BP niet zeggen. Volgens de Universiteit van Houston kan de buis maar 15 tot 20 procent van de olie die weglekt opvangen. Het Witte Huis noemt de methode van BP geen oplossing voor het probleem. De oliemaatschappij treft voorbereiding om het gat te dichten door er onder meer modder in te spuiten. De problemen ontstonden op 20 april toen een olieplatform explodeerde en een paar dagen later zonk. Sindsdien zijn tientallen miljoenen liters olie de zee ingestroomd. Turkije zegt dat er belangrijke vooruitgang is geboekt in de onderhandelingen over het Iraanse nucleaire programma. Volgens het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken zou er de komende dag overeenstemming kunnen worden bereikt. De Turkse premier Erdogan en de Braziliaanse president Da Silva zijn in Teheran voor de onderhandelingen. Ze stellen voor dat Iran uranium voor kernenergie in het buitenland laat verrijken. Volgens mediaberichten zou dat in Turkije moeten gebeuren. Op die manier zou Teheran niet stiekem uranium kunnen gebruiken voor het maken van een atoombom. Brazilië en Turkije zijn op dit moment allebei lid van de VN-veiligheidsraad... en ze onderhouden vriendschappelijke banden met Iran. De westerse landen zijn bang dat Teheran serieus werkt aan een kernbom... en willen dat de VN-veiligheidsraad sancties afkondigt tegen het land. Door de nieuwe aswolk boven Europa gaan rond deze tijd ook de Londense luchthavens dicht, waaronder Heathrow en Gatwick. Dat heeft de Britse luchtverkeersleiding bekendgemaakt. De sluiting duurt tot zeker 8 uur in de morgen. Gisteren sloten al luchthavens in Ierland en in andere delen van Groot-Brittannië.